Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een vliegtuigcrash in Nepal zijn 18 doden gevallen en er is maar één overlevende. En dat is de piloot, maar die is wel zwaar gewond geraakt. Het vliegtuig kwam direct bij het opstijgen in de hoofdstad Kathmandu in de problemen. En het vliegveld daar staat bekend als een van de allergevaarlijkste ter wereld, vertelt mijn collega Davy Boerema. Mede omdat het maar één landingsbaan heeft. Het is een moeilijke landingsplek, omdat er nou, de bergen van Nepal omheen liggen. Het is monsoon. Het regende op het moment niet, maar er zou wel slecht zicht zijn geweest. Dus dat kan ermee te maken hebben. En dat is in het verleden ook vaker voorgekomen bij crashes van vliegtuigen. Het vliegtuig was onderweg naar haar stad 200 kilometer verderop in Nepal. In Rotterdam zijn acht zwanen besmeurd geraakt met olie. Bij een industrieterrein aan de Maas zijn honderden liters olie in het water gelekt. De zwanen worden door de gemeente schoongemaakt. En er wordt ook gewerkt aan een plan om de rivier weer helemaal olievrij te maken. Duitsland heeft een islamitische organisatie met vier moskeeën verboden. De groep uit Hamburg heeft volgens een Duitse veiligheidsdienst ideeën en doelen die regelrecht tegen de grondwet ingaan. En de club zou geweld van terroristische organisaties verheerlijken... en ook jodenhaat namens Iran verspreiden. En vandaag beginnen de Olympische Spelen natuurlijk in Parijs. Maar ondertussen is er ook nieuws binnengekomen over de Winterspelen in 2030. Want die worden waarschijnlijk ook in Frankrijk gehouden, in de Alpen. Maar omdat ze in Frankrijk nog druk bezig zijn met het vormen van een nieuwe regering... is er wel één grote maar, vertelt mijn sportcollega Jan Kees van der Kun. Thomas Bach van het Olympisch Comité, het Internationaal Olympisch Comité... heeft wel gezegd dat er nog een aantal garanties moeten worden gegeven in financieel opzicht. En dat heeft dan weer te maken met eh, hoe de politieke verhoudingen liggen de komende jaren in Frankrijk. Maar hij gaat ervan uit dat het goed gaat komen. Dus ga er maar vanuit dat de Olympische Winterspelen van 2030 in Frankrijk gaan plaatsvinden. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi bericht eh, voor, eh, ja, voor Frankrijk, voor het Olympisch Comité zo aan de vooravond eh, van de Olympische Spelen hier in uh, Parijs. Ja, en in 2034 gaan de winterspelen naar Salt Lake City. In de Verenigde Staten is dat. Het weer dan nog. Vanmiddag blijft het droog en is er veel zon bij een graad of 23. En dat blijft eigenlijk de rest van de dag zo. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bij Amsterdam staan een paar korte files door de werkzaamheden aan de ringweg A10. A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 4 kilometer. A10 Zuid naar Den Haag bij Amsterdam Buitenveldert 4.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 maar het klonk goed hoor. Oh, dankjewel. nou, ik heb nog eh, een leuke mededeling. Kom je ook eten Donderdag morgen Is er weer een avondmaaltijd bij Pluspunt. Die wordt gekookt eh, met, door deelnemers van het RIBW en Nieuw Unicum. Ze maken een heerlijke maaltijd. Maandag en donderdag van uh, eh, 5 tot 7. En de kosten van de maaltijd zijn 10,50 per persoon. Dit is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas zijn de kosten 8,50 euro. Je moet wel reserveren voor de maaltijd. Dit kan tot de woensdag of de vrijdagmiddag voor, eh, voor de maaltijd tot 4 uur. Dus u kunt zich nog tot 4 uur aanmelden om morgen mee te eten. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt. Telefoon 5740330. 5740330. Afzeggen kan tot, eh, kan tot maandag, dinsdag en donderdagochtend 10 uur. Het is gezellig, hè? Ja, het is gezellig. Ja. Ik ga op dinsdag, want op dinsdag is er een heerlijk kopje soep eten. Oh, dat doe jij altijd, hè? Ja, gisteren was er een heerlijke tomatensoep. Een tomatensoepje. Maken, en maken ze dat gewoon helemaal vers eh, te plaatsen of wordt, zo? Eh, wordt vers gemaakt door mijn vriendin Lammy. Of oh. iemand anders, maar die maakt altijd helemaal vers, vanaf niks. Hartstikke leuk. Ja, heerlijk. Dus de, weet je wat ook heel belangrijk is, buiten de gezelligheid? Nou. Dat is de liefde van je vrienden. Ja, absoluut. Ja, toch? Ja, De liefde van je vrienden sleep je overal doorheen. De liefde van je vrienden helpt, ook al heb je er maar één. De liefde van je vrienden maakt dat je nooit echt eenzaam bent. De liefde van je vrienden geeft je moed. zijn altijd dicht bij mij. zijn altijd dit. altijd zijn. Ik zal er altijd zijn. Ik zal er altijd zijn. Ja, inderdaad heel belangrijk, de liefde van je vrienden kan je altijd op terugvallen. Absoluut. Daar weten we alles van eigenlijk. Ja, prachtig nummer. Ja. Ik hoorde gisteren trouwens dat de laatste lid van de Voortops gisteren overleden is. Ja. En dat is toch wel een trieste zaak. Ze dus sluiten een, een heel decennium af eigenlijk. Want het was een geweldige groep. Jazeker. Ja, en mevrouw die was helemaal gek van ze. Ik ga er eentje van draaien. Yesterday Dream. yesterday's dreams Today are all sorrow Just like your love, girl Fading away Yesterday's love Won't last till tomorrow I know you're leaving But what can I say? Oh, escape. I got to prove to you. yesterday's plans. Today gone forever. But they're locked here inside me. Nou, vandaag ziet er in het eigen land best prima uit. Lokaal kan nog wel een bui vallen, maar het droge weer overheerst... en ook op donderdag en vrijdag schijnt de zon geregeld... al blijft de temperatuur wat achter voor de tijd van het jaar. De maxima komen dagelijks uit tussen de 19 en de 23 graden. Tegen het weekend zou er een warm lucht komen, maar dat gaat niet door. Het wordt ongeveer zo'n kleine 20 graden... en op, voor het uh, eh, Pride weekend eh, hebben we de weersverwachting voor eh, zondag van ongeveer 18 graden. Gevoelstemperatuur is dan 16 graden. De noordwestenwind, ja, die is altijd spelbreker in dat. Het is bewolkt en het wordt ongeveer ja, zo'n 17 graden, 17, 18 graden. Op de maandag tijdens de parade, dan is het bijna 20 graden. Dus een stukje lekkerder. De wind is 3 voor en dat wordt, eh, die komt uit het noordwesten, dus ook koud. Maar in ieder geval droog. Zondag, maandag is het zonnig. Als de parade is, is het zonnig. Nou, dat is mooi. Dat is helemaal... Maar ja, we weten allemaal, in Zandvoort is het altijd winderig, hè? Ja. Maar weet je wat Jaap Rezema zegt? Nou? Alles komt goed. Oh. Nou, dat zal wel. Het is al laat, maar ik kan wel komen. tweede bel, dan de trap naar boven. Je weet dat als ik voor je sta, dat ik voor je ga, dat ik alles doe voor jou. En wat ik in je ogen zie, doet mij verdriet, dus stil maar lief. Als de wereld stopt met draaien en je hart altijd moet je denken, alles komt goed. We gaan even terug naar 2022. Ja. Volgens mij weet jij er alles van. Ja, toen was ik in de Psychodoom. Ja, en oh, daar ben jij geweest, hè? Ja, op 10 eh, november. Ja, kun je nagaan. Ja. We gaan even terug in die tijd. Ja, MK, herinneringen. Dat is mooi. Toch? Ja, absoluut. Ja. Je hebt nog iets over de B&B, hè? Ja, de vier tulpen voor de cottage Jacob Bed and Breakfast in de Brede Rode Straat. Die is officieel ingedeeld in de klasse van vier tulpen. Dit is de ene hoogste kwaliteitsklasse van het Nederlandse klassificatiesysteem voor bed and breakfast. Cottage Jacob ontving de vier tulpen na een bezoek van een mystery guest van de stichting Bed and Breakfast Nederland. In het rapport van de mystery guest werd het luxe interieur en het voortreffelijke ontbijt hoog geloond. Hoog beloond. U mag een hoge kwaliteit verwachten met veel voorzieningen en een uitstekende service. Nou, dat is toch mooi dat we zo ja, nou, dat kwalificatie is in Zandvoort hebben.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 hele mooie plaat. Imka. Ja? <laughs> Daar komen we weer. Heb je nog wat voor ons? Dat ik je overvalt me Ja, dat is, dat is hartstikke goed. Zo hoort het ook. <laughs> nou, ik wil nog even een oproepje doen. Oh. CFM Zandvoort zoekt nog een redacteur voor een radioprogramma. Oh, bij ons? Ja, voor oh. het eh, actualiteitenprogramma Goedemorgen Zandvoort zoekt CFM Zandvoort... een redacteur die het programma zelfstandig kan invullen. Iedere zaterdag is dit radioprogramma tussen 10 en 12 live te horen... vanuit Rabbel Racecafé in de Blauwe Tram of vanuit de studio aan de Tolweg. Ook voor andere functies kan de Zandvoortse Omroep hulp van vrijwilligers gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuws op de social media... inclusief het, inclusief het televisiekanaal en de techniek. Ben jij nieuwsgierig en weet je wat er in Zandvoort en omgeving speelt? Wil je ervaring opdoen bij het lokale radiostation in Zandvoort... en wil je meehelpen en verder ontwikkelen van een goed beluisterd radioprogramma... dan is CFM Zandvoort naar jou op zoek. Bij goede... Geïnteresseerd? Sorry, sorry, ik ga er weer doorheen. Hè? Ja, je zit... Je, vorige week zat je met je vinger verkeerd op die knop te drukken. <laughs> en nou ben je hier. Hans, ja, wat is er? Ja, ik weet het niet. Ja, je bent nog steeds niet aan me gewend. Dat is het. Komt door het mooie weer, denk Ja, geef we daar maar de schuld aan. <laughs> maar van Goedemorgen Zandvoort, dat wou ik vragen. Dan moet je zeker vroeg opstaan, of niet? Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. <laughs> maar er zijn ook mensen die houden van vroeg opstaan. dat, dat is helemaal geen probleem. Ja, dat is waar. Maar eh, als je geïnteresseerd bent, dan kan je een e-mail sturen naar g.loogman.zfmzandvoort.nl g.loogman.zfmzandvoort.nl Of kijk op onze website voor het e-mailadres. Nou, dat was er. Nou ging ik er niet doorheen eindelijk een keer. He eh, he, je, was eind, hield eindelijk een keer je mond dicht. Ken je dat liedje van vader Abraham nog? Van het, het eh, aan de café aan de haven? Ja. Maar ik heb een Engelse versie. Oké. Eigenlijk meer een Amerikaanse versie. Red Rose Café. They come from the farms and the factories too. They all soon forget who they are. The cares of today, well, they're soon washed away as they sit at a stool by the bar. The girl with green eyes in the Rolling Stone shirt doesn't look like she works on the land. And the man at the end, he's a very good friend of a man who sells cars second hand down at the Red Rose Cafe in the harbour. There by the port just outside Amsterdam. Everyone shares in the songs and the laughter everyone there is so happy to be there. While the salesmen relax with a few pints of beer. They try not to talk about trade. The poet won't write any verses tonight, but he may sing a sweet serenade. So pull up a chair and forget about life a good thing to do now and then. And if you like it here, then I have an idea. Tomorrow let's all meet again. Down at the Red Rose Cafe in the harbor. There by the port just outside Amsterdam everyone shares in the songs and the laughter. Everyone there is so happy to be there. Down at the Red Rose Cafe. songs and the laughter. Everyone there is so happy. Ja, dat was Catharina and the Waves. Walking on Sunshine. We hadden het er net over, over die hele grote reuzenrad die er weer gaat komen. <laughs> en ik heb eh, afgesproken dat ik ga er samen met, met Imka in. Nee. Nee. <laughs> Echt niet. Eh, drie jaar geleden toen die eerste Grand Prix hier weer was... hadden ze ook een reuzenrad staan op het eh, terrein van het circuit. <laughs> ja. ik geweest. Oh, ik vond het vreselijk. Ja, ik vind het ook erg. Daarom wil, ik, daarom wil, ik er ook met jou in. Ja, maar die, was ook helemaal niet hoog. Nee. Eh, maar dan, zit je erin en dan gaat er een beetje wind. Gaat dat bakje een beetje schommelen. <laughs> Nou. nee, maar niet. Echt eh, dan, nee. dan word ik helemaal groen en geel. Dat is echt... Eh, nee, niet lekker. <laughs> Maar dat reuzenrad, dat komt weer. Dat hoort bij de opbouw naar de Grand Prix. op 23, 23 tot 25 augustus. Op 2 augustus kom, gaat, het, de hoogte, gaat hij weer draaien. Het is de hoogste reuzenrad van Nederland op het Badhuisplein. Nou, dat is nog reden voor jou om er lekker in te gaan. Dan kan je nu wat hoger. Ja, het is goed. Het waait mij te <laughs> hard steeds. Ja. <laughs> hij weet je hoe hoog dat reuzenrad is? Ik heb geen idee. Nee, doe een gokje. 40 ehm, meter. Nee. 50. Kan je nagaan. Dat is wel een beetje hoog. Dat gaan we niet doen. <laughs> we hadden net, uh, en de Weeps, die, eh, die gaan eh, wandelen in, in de zon in de zonneschijn. Maar we hebben er ook eentje die volgt de zon. Xavier het. Ah. reflection of love Breathe, breathe in the air Cherish this moment Cherish this breath Tomorrow's a new day for everyone wind blowing? What does your heart say? which way the wind blows and this day is done. till I want the i am like peaches from a tree. I love her, need her. She means so much to me. She's alright. She's got what it takes. She's got what it takes, and with me she really race. Well, oh, now she's my cutie, my cutie Eh, Jackie Wilson met Rita Petit. Kon je die nog, in, Ja. Ja? Ja. Een lekkere, een lekkere swinger is dat, hè? Ja, ja. Het wordt druk televisie kijken, hè, dit weekend. Wat zeg jij? Het wordt druk met televisie kijken. Vrijdag is de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ja, ja. En dan hebben we ook nog raceweekend in Spa. Ja, ja maar ze, ze zijn al trouwens, ze gaan geloof ik vanavond of morgenavond begint het eigenlijk al, hè? Ja, het begint altijd met sporten altijd een dag of twee eerder. Omdat ze anders niet in... Daar komen ze niet uit, hè? Ja, daar ja. komen ze niet uit. Dus dat zijn dan meestal de teamsporten. En we gaan door de scène gaan zwemmen, hè? Nou, nou, ik zou dat dus niet... door de grachten. Nou, ik, zou, dat, Ik zou dat <laughs> zeker niet doen. Of ik zou maar heel goed insmeren met vet. Want het schijnt toch niet zo heel erg gezond te zijn, hoor, om daar te zwemmen. Maar ja, ze gaan het wel proberen. Dus ik ben benieuwd. Ja. We gaan naar Queen luisteren. Too much love will kill you. Hoop ik. <laughs> nou. <laughs> Ja, dat is altijd, je weet niet wanneer die begint. Die knop, hè? Die knop ja, je weet het, ja, hij staat aan, maar daar komt hij aan. Dat gaat heel langzaam, komt hij erin, hè?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 Ook wel bekend, hè? Lekker, altijd lekker zwijmelen vind ik altijd met de muziek. Vind je dat ook niet, Imka? Ja. Oké. Ben je er eigenlijk, of? Ja, ja. Oh, ik dacht dat je misschien ingetut was. In nee, nou. nee, nee, nee, nee, nee. We <laughs> nee, nee, maar een lekker liedje vind ik altijd wel, om te luisteren. Zeker. Wat ook, ook een hele oude is, maar dat ik ook wel lekker vind. Het is Pearls is a Singer van nou, moet ik even kijken. Elkie Brooks. Ja. a singer. She stands up when she plays the piano. In a nightclub. Pearl a singer. She sings songs for the lost day. met eh, de klacht dat ik een beetje te langzamer plaatjes draait. Ik denk dat deze wel geschikt is daarvoor.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 rock. beter, Imka? Jazeker. <laughs> dat zit er weer op deze week. Ja. volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, volle golflengte. En met z'n tweetjes als het goed is. ik wens u een heel prettig weekend. Veel plezier op de Pride.